uur. Door albegens met het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team zegt dat vanaf september weer met publiek gevoetbald kan worden. Dat meldt de Telegraaf. Het advies is wel om in het hele stadion anderhalve meter afstand te houden... en spreekoren te verbieden om besmettingen te voorkomen. Theaters en evenementenhallen zijn blij dat vanaf 1 juli meer dan 100 bezoekers welkom zijn. Volgens Haagse bronnen gaat het kabinet dat vandaag bekendmaken. Wel blijft de anderhalve meter regel ook hier van kracht... En er moet vooraf een gezondheidscontrole worden gedaan. Ahoy in Rotterdam kan door de versoepeling nu 2500 mensen kwijt. De Johan Cruijff Arena in Amsterdam zegt dat het binnenkort wordt gebruikt... als testlocatie voor het houden van evenementen in coronatijd. Telecomproviders maken zich zorgen over een wetsvoorstel... waarin ze tijdelijk worden verplicht meer data te verzamelen... en deze geanonimiseerd te delen met het RIVM. De providers vragen zich af in hoeverre de gegevens, die 30 dagen moeten worden bewaard, herleidbaar zijn en mogelijk ook gebruikt kunnen worden door opsporingsdiensten. De data waar het om gaat is bedoeld voor het RIVM. Het instituut denkt dat ze kunnen helpen bij de bestrijding van het coronavirus. Handgels die bij ingangen van openbare gebouwen staan... voldoen lang niet altijd aan de norm, blijkt uit een steekproef van het AD. De krant testte 21 gels in verschillende steden... bij bijvoorbeeld kerken of supermarkten. In zeker vijf gels zit niet genoeg alcohol om desinfecterend te zijn. In één van de reinigers zat zelfs alleen maar water. In Helmond zijn zes jongeren aangehouden na onrust in de stad. Volgens de politie misdroeg een groep van zo'n 125 jongeren zich. Gooiden ze met stenen, staken vuurwerk af. De ME voerde charges uit. Aanleiding zou een illegale bokswedstrijd zijn... die via sociale media was aangekondigd. Het weer, op veel plaatsen vandaag tropisch warm. 27 tot 31 graden, op de Wadden iets koeler.